Marnik Ampersen met het NOS-journaal. In het Katshuis overleggen de meest betrokken ministers en deskundigen vandaag weer over het coronabeleid. Afgelopen week werd bekend dat het kabinet werkt aan een plan om later deze maand weer terrassen en winkels te openen als het aantal besmettingen dat toelaat. Ook zou dan de avondklok geschrapt kunnen worden. De Vereniging van Ziekenhuizen en een aantal OMT-leden zijn bezorgd over de plannen, omdat de druk op de zorg toeneemt. Dinsdag wordt er op een coronapersconferentie meer bekend over eventuele versoepelingen. In China zitten 21 mijnwerkers vast in een ondergelopen kolenmijn. Het probleem ontstond gisteravond tijdens werkzaamheden aan de mijn in de noordwestelijke regio Xinjiang. Het lijkt erop dat de werkers werden verrast door het water. Acht mensen konden worden gered. Volgens Chinese staatsmedia's en de 21 mijnwerkers die nog vastzitten inmiddels gelokaliseerd. Reddingsdiensten proberen het water weg te pompen om hen te kunnen bereiken. Frankrijk heeft maatregelen genomen om het vaccinatietempo te versnellen. Ze wordt vanaf woensdag de periode tussen de eerste en de tweede coronaprik... met het Pfizer- en Moderna-vaccin verlengd van vier naar zes weken. Daardoor kunnen meer mensen een eerste dosis krijgen. Verder kunnen alle 55-plussers het AstraZeneca-vaccin krijgen en niet alleen kwetsbaren. Zuid-Korea gaat het AstraZeneca-vaccin alleen geven aan mensen van 30 jaar en ouder. Afgelopen week werd het prikken met AstraZeneca bij mensen tot 60 jaar stilgelegd... in afwachting van de beoordeling door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA. Dat liet weten dat de voordelen van inenten met AstraZeneca zwaarder wegen dan de nadelen. Zuid-Korea heeft daarop besloten om het middel weer toe te dienen, maar niet aan mensen onder de 30. Het weer eerst bewolkt en wat regen. Vanmiddag wordt het op steeds meer plaatsen droog, met vooral in het westen ook wat zon. Het wordt 4 tot 7 graden. De komende dagen een enkele bui, geregeld zon en vrij koud.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 Huh? Ik denk dat het tijd is. Waarom ga je niet meer met me mee, ha? Huh? Jij kan het wel alleen. En ben je zeker voor je keuze nu? Ik denk dat het beter is. Dit is je allerlaatste kans, schat.